Mark Visser met het NOS-journaal. Saudi-Arabië neemt maatregelen ter aanleiding van de ontdekking van plannen voor een aanslag op zijn ambassade in Washington. De verdachten zijn twee Iraniërs van wie er één nog voortvluchtig is. Zouden ook een bomaanslag hebben gepland op de ambassade van Israël. De Saudische regering spreekt van een grote provocatie en een gruwelijke schending van internationale normen en afspraken. Iran ontkent in alle toonaarden dat het betrokken is bij het terreurcomplot. Slovaakse parlement heeft tegen de uitbreiding van het Europese noodfonds gestemd. Later deze week komt er een tweede stemronde en dan is er waarschijnlijk wel een meerderheid voor. De oppositie stemde nu tegen om het kabinet ten val te brengen. Nu dat is gebeurd is de grootste oppositiepartij bereid de uitbreiding van het fonds te steunen. Slowakije is het laatste EU-land dat erover stemt. Orca Morgan wordt niet losgelaten in de vrije natuur. Staatssecretaris Breker wil dat ze naar een dierenpark op Tenerife gaat. Morgan werd vorig jaar verzwakt uit de Waddenzee gehaald en verblijft sindsdien in het Dolfinarium in Harderwijk. Ze is inmiddels te groot geworden voor haar bassin. Actiegroepen ijveren voor haar vrijlating, maar volgens Bleker is dat riskant. Premier Schotten van Curaçao heeft hard uitgehaald naar de commissie Rozenmuller. De concludeerde na berichten over corruptie dat er nader onderzoek moet komen naar de integriteit van een aantal Curaçaose ministers. Maar volgens Schotten heeft de commissie niet veel te weinig mensen gesproken en zijn de conclusies hoofdzakelijk gebaseerd op roddels. De problemen met BlackBerry-telefoons zijn nog steeds niet verholpen. Sinds gisteren is het opnieuw niet mogelijk om verbinding te maken met internet via de server van BlackBerry-fabrikant RIM. Volgens RIM heeft dat te maken met een fout in hun systemen. Daardoor kunnen mensen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten niet op internet. Maandag was er ook al een storing. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen en vooral vanmiddag. Het wordt 12 graden in het noordoosten tot 17 in het zuiden. Vanaf morgen droger en zonniger. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De langste files in de Randstad komt u tegen op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Blarikum 3. Verder richting Amsterdam op de A1 tussen Hoevelaken en Eembrugge 6 kilometer. Daarna Amsterdam A4 tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer. En aan de andere kant van de vangrail naar Den Haag 6 kilometer bij Zoeterwoude Rijndijk. Op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk en Raasdorp 9 kilometer. Bij knap het Watergrasmeer is de linker rijstrook dicht na een ongeluk. Het heeft viel op de A10 tussen Volendam en Watergasmeer, 5 kilometer. Op de A12 naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 4. En vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal en Maren 4 kilometer.